Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het noorden van Gaza zijn honderden mensen hartstikke ziek. Ze zitten in kampen bovenop elkaar en dat zorgt voor de uitbraak van bijvoorbeeld cholera, vertelt mijn buitenlandcollega Eliane. Om dat te schetsen, het is 1 kilometer breed, 14 kilometer lang, dus het is echt een postzegeltje waar nu dus duizenden mensen op elkaar zitten. Inmiddels staan die tenten echt tot aan het strand, want het ligt dus aan de kust, aan de Middellandse Zee. Ook is er een enorm tekort aan schoon water, voedsel en medicijnen. Eind vorig jaar waarschuwde de WHO al dat er op den duur meer mensen zouden omkomen door infectieziektes dan Israëlische luchtaanvallen. De advocaat van Navalny is weer vrijgelaten. Eerder vandaag werd hij opgepakt in Moskou. De reden daarvoor is nog onduidelijk. Wel zei hij tegen Russische media dat zijn arrestatie zijn werk als advocaat in de weg zat. Navalny overleed eerder deze maand onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie. Zijn moeder kreeg het lichaam van haar zoon pas een paar dagen geleden. In Duitsland is een oud lid van de grote armeefractie opgepakt, de RAF. Danielle Kletten zou meerdere overvallen hebben gepleegd en was 30 jaar lang op de vlucht. De RAF bestaat al heel lang niet meer, maar de terreurorganisatie pleegde in de jaren 70, 80 en 90 verschillende moorden en aanslagen in Duitsland. Correspondent Charlotte Waaiers vertelt wat Kletten heeft gedaan. En die serie overvallen die Kletten heeft gepleegd... zou ze met twee anderen hebben gepleegd die ook nog niet gepakt zijn. Dat zou dus zijn gebeurd nadat de RAF zich heeft opgeheven. En volgens het Openbaar Ministerie waren die overvallen ook niet politiek gemotiveerd... maar bedoeld voor de drie om zichzelf en hun ondergrondse leven eh, van te betalen. En door al het geld van al die overvallen kon Kletten al die jaren onder de radar van de politie blijven. Na het nieuwe seizoen van American Idol doet dit keer een Nederlander mee. Ziggy Krassenberg uit Zutphen. In Nederland is hij geen onbekende. Hij deed hiermee aan Idols en K2 zoekt K3, maar wist hier nooit echt door te breken. En nu wil je dat dus in Amerika proberen. Ziggy stond tegenover countryster Luke Bryan, Katy Perry en ook Lionel Richie. Hij zong het liedje A Million Reasons van Lady Gaga. I've got a hundred million reasons to walk away just one to stay. Wow, nice. Ja, je hoort het op het laatst. Katy Perry die vond het in elk geval top. Spoiler alert misschien wel een beetje. Ziggy is dan ook door naar de volgende ronde.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 Dat is 06 513 72873. Ja, luisteraars, van harte welkom. Eh, en als u het niet heeft kunnen volgen, ja, dan spijt het me hoor. wonden niet helen. Dus luister en praat weer met mij. zal gaan. Het leven wordt korter, je moet het nu weten. Ik Ja, die Anita toch. Ze heeft zo'n spijt. Nou Anita, hoef je niet te hebben. Altijd nog een prachtige stem en mooie liedjes gezongen. Waaronder Het Spijt Me. bass from the jukebox was coming through the floor and out through the walls. We could still hear the roar of the trains. Was this all the comfort we got for our sins? No candles, no waiters, no soft violins, a dirty vector plugged into the mains. I had wanted much more for the first night with you, but the railway hotel was the best I luisteraars. Eh, tussen app en vloed, daar luistert u naar. Mijn naam is Cheryl Duiv. Ik probeer altijd de mooiste liedjes voor u uit te zoeken. En als het mij niet lukt, nou, dan lukt het zeker mijn, eh, mijn luisteraars. Mijn vaste luisteraars, onder andere, waaronder Petra Dillema. Want die heeft een prachtig nummer voor u uitgezocht, luisteraars, van Lori Lieberman. Haar versie van Killing Me Softly. saw saw Wil Petra, prachtig nummer. Lori Lieberman met Killing Me Softly. We gaan even genieten van Barry Manilow. Cherish the times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. to be the life that you could cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear are driving me out of my mind Everyone Knows It's Windy. Het nummer van die Association. Eh, dit keer gezongen door Barry Manilow, luisteraars. Prachtig. We gaan even terug naar de jaren 60 met de Birds. My Back's Pages. much older then, I'm younger than that now. Half right prejudice leap for, rip down all hate I scream. Lies that life is black and white, spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers older I'm younger than now. Ja, even terug naar mijn puberjaren. waar ik opgroeide met eh, groepen als The Birds. My Back, My Back Pages, zo heette het prachtige nummer. Ik hoop dat u er net zoals ik eh, volop van genoten hebt. Dat doe ik ook altijd van Andy Williams. Speak softly, love. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start.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 Zo, rond de kerst komt die plaat tig keer voorbij op de dag. mooi kerstnummer van Andy Williams. Maar dit was natuurlijk Speak Softly Love. een nummer voor Anamieke Vos. Annemieke, je hebt gevraagd om... Seth Lisa van Cat Stevens Mooie vertolking, maar ik ga straks toch ook nog even de Nederlandstalige versie draaien van Gerard Cox. Zou je niet van hem verwachten, maar die had ook echt wel hele mooie liedjes... die eh, zo op de zondagochtend eh, voorbij kwamen bij Willem Duis... Eh, in zijn programma Muziek Mozaïek. Nou, dat mozaïek door Gerard Cox gezongen over Droeve Lisa... gaan we straks ook naar luisteren. over een paar nummers natuurlijk, want ik ga ze niet achter elkaar draaien. Maar eerst Zet Lisa... Eh, bekend natuurlijk van niemand minder dan eh, de moslim geworden, moet ik zeggen, Cat Stevens. Want hij eh, heet ook Yusuf, Yusuf of zo. Dat is zijn tweede artiestennaam. Hier komt hij, Seth Lisa. cries in my shirt. She must be hurt very badly. Tell me what's making you sadly. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickling rain upon her pain, getting deeper. Though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Oh, Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. in a corner by the door. There must be more I can tell her if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Though I know no one can see her Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa Sad Lisa, gezongen door Cat Stevens. Speciaal voor Annemieke Vos. Some Other Time. En dan eh, hebben we het over die Alan Parsons Project. the evening of another day and the end of mine. the starlight which has found me lost for a million years tries to linger as it fills my eyes. repertoire van die Alan Parsons Project kan eigenlijk nooit stuk. Kan ik eh, elke week eh, weer opnieuw draaien. Ja, wel af en toe een ander nummer natuurlijk. Maar ja, het blijft ontzettend mooie muziek om eh, bij weg te dromen.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 You never just what that means. Can't you see? You got a win. Shania Twain, een van mijn uh, lievelingszangeressen. Uh, zijn ook, dat, eh, dat teken ik daarbij aan, luisteraars. nou, daar moet ik niet te veel over uitweiden. Ik ga nog een keer Droeve Lisa draaien. Set Lisa, maar nu de uitvoering van Gerard Cox. want, ja, Annemiek, ik wil je die niet onthouden. Het is ook een hele mooie versie. hoofdje laag huilt ze zacht kleine griet. Ze heeft verdriet, ze wil schuilen. Zeg me waarom moet je huilen? Open je deur, schuil niet in de nacht. Vertrouw me, ik wacht, heus dat kan je je moet weten, ik hou van je. Lisa, Lisa, droeve Lisa, Lisa. Het water drupt uit haar ogen als regen. daar hoog in haar toren. Iets waar ik nooit bij zal horen. Lisa, Lisa, droeve Lisa, Lisa. Gerard is De Jonge Jaren. Droeve, Lisa. Hij heeft een hele hoop mooie liedjes opgenomen. Ook eh, voor mijn dochtertje eh, en kleine Anita. Dat zijn ook allemaal van die liedjes van Gerard Cox. Die ik ook nog wel zal draaien de komende weken. Eh, waar gaan we naartoe, luisteraars? Nou, we gaan gewoon naar Amerika. want hier is het nog geen winter geweest, maar daar is het nog steeds volop winter. The harbor's misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The friendship fanny opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there. winter in America is cold. And I just keep growing older I wish I could have known That I would love To leave love love alone I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there. sun. I wake into the sadness of the rain. And making love to strangers. And wishing I'd known another love to leave René Vroger, een grote hit had hij. Even, volgens mij een van zijn eerste hits, Winter in America. Jaren geleden alweer, luisteraars. Dat waren, nou, als ik me niet vergis, zo rond 1987 dat dat allemaal eh, plaatsvond met René.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 ja, ik... Eh, dus nu en dan ook wel eens Radio Beverwijk... Uh, bediening van muziekluisteraar. En ik had deze man een keer te gast bij Radio Beverwijk. En ik ken hem helemaal niet. En hij, eh, ja, hij begon te zingen. Nou, ik wist gewoon niet wat ik hoorde. En nou, u, heeft er getuige van kunnen zijn vanavond... hoe prachtige stem die heeft. En hij wil eigenlijk helemaal niet bekend worden in, in de popmuziek of zo... Hij vindt het prachtig om te acteren in musicals en dan ook zijn mooie stem te gebruiken. Ieder zijn keus. Eh, als ik zo'n stem had, zou ik het wel weten. Maar eh, nou, hij weet het ook. En, hij geniet van wat hij doet. Dus dat moet je ook respecteren. You Raise Me Up is natuurlijk een overbekend nummer. Een beetje een religieus nummer, als ik me niet vergis. We gaan, eh, voordat we straks bijna het eerste uur moeten weer afsluiten, luisteraars... gaan we even genieten van de Family Dog met A Way of Life. playing, young men slaying, old men praying, the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting lastig cowboys playing, young men slaying. fantastic song from the Family Dog. And reminder ja, zeker een mooi eh, liedje van The Family Dog. Uh, ja, luisteraars, ik heb nog een minuutje of vier te gaan. Uh, de eerste uur van Tussen App en Vloed. We gaan straks gaan we nummer draaien van Den Gogelberg. <laughs> ja, Orno die, die vraagt om Den Gogelberg. Zeker een broer van Hans Klok. Die kon ook aardig goochelen. En Hans Kazoon bovendien ook. Maar hij bedoelt natuurlijk Den Vogelberg met Longer Dan. Nou, die komt als eerste voorbij in het tweede uur, Orno, dat ga ik jou persoonlijk beloven. You Needed Me, Anne Murray. I cried a tear You wiped it dry I was cleared my mind I sold my soul You bought it back for me And held my own again. You put me high upon a pedestal. Cause I finally found someone strength. Dan Murray met You Needed Me. U luistert nog altijd, luisteraars, naar eh, Tussen App en Vloed. En eh, voordat straks het nieuws weer voorbij komt... ik weet niet wat er vanavond allemaal weer gebeurd is in de, in de wereld. Het houdt nooit op. Meestal is het narigheid wat je te horen krijgt in het nieuws. Maar soms zit er ook nog wel eens een lichtpuntje tussen. En eh, nou, het lichtpuntje wat ik u als nieuws kan melden... dat ik straks nog een vol uur bij u terugkom met heerlijke muziek.